het gesprek aan te gaan... over het nieuwe Israël-standpunt binnen de partij. Hij zei daarbij meningsverschillen te respecteren en elkaar niet los te laten. De spanning binnen GroenLinks-PVDA is hoog opgelopen... nadat Tweede Kamerlid Peri een motie indiende... waarin staat dat Nederland geen onderdelen meer moet leveren... voor Israëls luchtverdedigingssysteem. Meerdere PvdA-prominenten, zoals oud-partijleiders Cohen en Ascher... keerden zich fel tegen dat standpunt... en willen dat het partijbestuur er afstand van neemt. In Kroatië zijn toeristen gevlucht voor een hevige bosbrand ten zuiden van Split. Meerdere plaatsen langs de kust zijn getroffen. Inwoners van twee dorpen zijn inmiddels geëvacueerd. Huizen en auto's zijn uitgebrand. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De brandweer in Kroatië noemt de brand totaal onbeheersbaar. Droogte, hitte en harde wind maken de situatie volgens de brandweer erger. Vooral in de dennenbossen die makkelijk vlam vatten. Bij een ongeluk op de A28 bij Spier in Drenthe... is vanochtend een man van 18 uit Amersfoort om het leven gekomen... toen de auto waarin hij reed op een vrachtwagen botste. Twee andere inzittenden van de auto raakten zwaar gewond. Het zijn een man van 20 en een van 19. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. in Tilburg heeft een man gisteravond een taxi gestolen... en daarmee een ongeluk veroorzaakt. Hij botste op een kruising op een auto. Daarbij raakte een vrouw gewond. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. Na de botsing ging de man er te voet vandoor. De politie kon hem later aanhouden, maar daarbij verzette de man zich hevig. De politie gebruikte een stroomstootwapen. De man wordt vandaag verhoord. Het weer, het is droog en zonnig bij 30 tot 33 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen vanuit het westen bewolking en lokaal een bui, mogelijk met onweer. Het wordt dan 25 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Paar korte files in onze regio. A2 Utrecht-Amsterdam bij Amsterdam-Zuidoost. 10 minuutjes vertraging en 10 minuten vertraging op de A9... vanuit Amstelveen naar Diemen bij Amsterdam-Bijlmermeer. <laughs> ja. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ik lach een beetje, want ja, er zijn natuurlijk heel veel snelwegen afgesloten. Ja, even. dat is doen. Alejandro en dat eh, allemaal van eh, Lady Gaga. Ja, en eh, nou ja, we proberen er in ieder geval iets van te maken vandaag. Want het is ja, bloedheet en alles werkt niet mee. Dus we hopen dat het allemaal voor de boeg gaat. Dans maar lekker mee en de Crazy Accordions. gaat lekker zo. Hey, ja. Hey, eh, ja, we zijn er. We gaan nog even een eh, lekker plaatje draaien. Baby I Miss You van Chris Norman. Je kent dat vast nog wel. Een Smokey. De jaren 60, 70. Dit is wel heel lekker ermee slepen. Dus ik zou zeggen rustig aan, want het is nog warm. Hier uh, tikt uh, de meter ter 30 jaar aan, dus uh, hier in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij tot 7 uur. Zandvoort voor jou. I can't stay at home when the night is calling. I got lots of friends, join me for a drink. There's no one there who can stop falling. Cause your love is like patience, looking for a new love. Searching for the girls when the day is done. But I feel my heart looking for a true love. And I know you're the only Ja, Smokey, oftewel eh, Chris Norman. Ja, en eh, natuurlijk uit de, de band Smokey. En eh, toen had de computer er ook last van. Ja. Het is triest, maar waar. Het is, ja, behoorlijk irritant. Maar goed, we gaan het proberen. Ja, het is echt een dag dat je zegt van, eh, nou, eh, lekker allemaal georganiseerd, maar die huis. Want eh, ja, de, de collega's voor mij, die hebben waarschijnlijk de hele met uit op zijn kop gezet hier.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 Welkom bij Zandvoort voor jou van 2 eh, tot eh, de klokjes van 7. En dat hier op zaterdag de 21 juni 2025. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl Dit is Teddy Swims en Doze. down the stairs, don't know if I'll find them things again. Slid in my life like a thief in the night, and you stole my common sense. The sun will never shine, and the wolves will never cry till I'm holding you again. Love how you kiss every tattoo on my face. Yeah, it's the time and place to do what the doctor says. Don't see you again more than what I need. The perks of being a fiend is that I get to take a dose of you a day. Hey. stress. I really need to make this bed right. Baby, you know my sweet spot. of how you kiss every all my common sense. The sun will never shine and the wolves will never cry till I'm holding you again. Love how you kiss every tattoo on my face. Yeah, it's the time and place to do what the doctor say. Don't see you a day. was hij dan, Doos van Teddy Swims. En uh, ja, we gaan een uh, lekkere gouden ouwe eh, draaien van Elvis Presley.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 Kiss me quick. Ja, Kiss Me Quick. En een eh, lekkere gauw ouwe eh, van uh, Elvis Presley. En ja, we zijn in afwachting van Devin natuurlijk. Ja, mijn, uh, mijn sidekick voor vandaag. Ja, en zoals u gewend, ja, normaal gesproken bent u gewend dat Rob hier staat. Maar nee, vandaag niet. En eh, Richard is op vakantie. Van de ochtend breekt de nacht. Met stemmen die ik niet had verwacht. De radio speelt mijn favoriete lied. Het voelt alsof alles weer geniet. De zon maakt het helemaal mijn. De golven dansen net als wij. Met klanken die gaan van hoog naar vrij. die ons samenbracht. In elke toon een sprankje kracht. ons leven schrijft. Met elke noot een herinnering diep, een melodie die je nooit verliet. Liefde voor de radio, liefde voor muziek. En zo is maar net. Het draait in mijn hart. Ze zeggen allemaal een hele goede middag natuurlijk. Ondergetekende Fred Heij. En dat hier bij Zandvoort bij jou. De single zegt het al. Fred en Devin, ja. Devin is onderweg, want ja, die had eerst nog even een optreden. Dus eh, ja, tot zover moet ik het eventjes alleen doen. Maar dat gaat goed komen. De gast van vandaag is natuurlijk uh, Plat. Ja, die we straks eh, gaan ontvangen hier in de studio. Maar eerst Julio Iglesias. Ja, dat heb je wel eens. Un canto a Calicia. Eu quero te tanto e ainda não sabes. Eu quero te tanto terra do meu pai Quero as tuas viveiras que estou de desos teus lares, desos teus lares, esos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño Canto Calicia Hey. Zomer op je radio. En zo is het. En we gaan verder met de eh, Boys Town Gang. En Can't Take My Eyes Off Of You. Zandvoort voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. We zijn in afwachting van Devin Donovan. En natuurlijk de gast van vandaag, Arjan Plat. Onderweg vanuit Rente, hier naar Zandvoort. Ja, dat is toch een aardig stukje zou zeggen, blijf er lekker bij. En eh, de heerlijke muziek uh, stroomt uit je radio. Uh, verzoekje aanvragen kan ook, hè, natuurlijk. www.zfmartiesten.nl En als je een verhaal hebt, mag ook nog. Mag ook nog. een eh, verschrikkelijke mooie plaat. Can't Take My Eyes Off You. Ja, en het maakt niet uit in welke vorm die, eh, deze eh, zingt en van wie het is. Het blijft gewoon de melodie. Het blijft gewoon een heerlijke, meeslevende melodie, zeg maar. Ja, lekker hoor. van de Boys Town Kings was dit. En de originele Can't Take My Eyes Off Of You. Ik heb hier ook zo'n eh, hele, hele leuke oude. En eh, ja, luister maar. Ah, die is heerlijk. Ja, wat een wereldhit is dat toch eh, ja, geweest eigenlijk. Ja, uit de oude doos. Funky Town en Lip Sync. En eh, ja, vanwege de historische Grand Prix hier in Zandvoort... denk ik van laat ik uh, eh, Perry draaien. De race. Kost en eh, de race. Ja, en dat eh, natuurlijk in verband met eh, de historisch Grand Prix hier in Zandvoort... die ja, vandaag eigenlijk aan de gang is. En ehm, ja, weet je wat? We gaan nog eentje een lekkere, een lekkere hier draaien. De Costa Blanca van de Fantastic. Fantastic. To Costa Blanca, where everybody's happy and enjoy the sunshine. While you hear the sound of the beautiful sea, now just let go. Dat is een lekkere gaan houden. En eh, don't say goodbye girl. Hey, Devin, je bent aange aangespoeld. Ik ben <laughs> aangespoeld inderdaad. Jazeker. Letterlijk en natuurlijk. <laughs> ja, het is, eh, het is behoorlijk heet. Want ik zat in de auto en het tikte echt 30 eh, graden aan. En ja. Nou ja, toen dacht ik van ik ga lekker op de fiets. Want nou ja, ik zag al die auto's natuurlijk richting Zandvoort gaan. Ik dacht nou weet je dan, ik vind dat het leukste wat er is. Als er dan allemaal auto's in de file staan met een Duits kenteken. En dat je er dan zo lekker eh, voorbij soeft, weet je wel, met je fiets. Dat vind ik altijd wel uh, ideaal. Zimmervrij, hè? Nee, ja. ambition. Hey, maar eh, ja, we gaan, we gaan natuurlijk wat lekkere muziek draaien. En ja, afwachting dadelijk van Arjan Plot natuurlijk vanuit ja, Ik hoop dat hij een plekje kan vinden hier. Ja, dat, nou ja, hier naast het gebouw. Oh ja, ja, dat, dat, gaat goed komen. En ik hoop dat hij zijn, zijn Google Maps heeft aangezet. Ja. Want eh, ja, eh, bij het viaduct kom je niet door de Zandvoortslaan op. Is afgesloten, dus, eh, Daar is afgesloten. De drukste dag van het jaar. Ja. Altijd handig. ik bedoel, Weekend. twee, twee evenementen en mooi weer. En ja... Dus ja. ik snap wel dat, uh, dat de strandtenten zeggen van... is de gemeente nou helemaal van, van het padje. Ja, precies. <laughs> maar goed, Hey, ehm, ja, en uh, dadelijk gaan we natuurlijk ook... Eh, want ja, Rob eh, doet normaal de dier van de week natuurlijk. dus dat gaan we allemaal opzoeken. Superleuk. Ehm, ja, we gaan ook nog iemand bellen ja, in Italië. En we gaan ook nog een plaatje draaien voor iemand die in Lommel woont in België en, zelf Italiaans is. Dus vandaar deze Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa. Lekker.